Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In het grootste ziekenhuis van Gaza-stad staan soldaten van het Israëlische leger in de gangen en op de spoedeisende hulp. Ze zijn het pand binnengedrongen omdat volgens hen mensen van Hamas zich er verstoppen. Daar klopt volgens Hamas niks van. In het ziekenhuis worden zo'n 650 patiënten verzorgd... en het is ook een schuilplaats voor duizenden mensen die zijn gevlucht. Amerika heeft gereageerd op de inval. Zij zeggen dat ze het niet steunen als Israël vanuit de lucht het ziekenhuis aanvalt... of binnen een vuurgevecht begint. En meer mensen krijgen mond-keelholtekanker. Het zijn er meer dan dubbel zoveel als een paar jaar geleden, schrijft het AD. En dat terwijl er minder mensen roken. Maar je kunt ook mond-keelkanker krijgen door HPV. Dat weten veel mensen niet, zeggen onderzoekers. Die denken bij HPV, een virus, vooral aan baarmoederhalskanker. De onderzoekers hopen dat er meer aandacht komt voor alle risico's van HPV. En als je een opleiding wil gaan volgen... kun je vandaag voor de laatste keer op je computer gaan zitten... om een stapbudget aan te vragen. Dat is max 1000 euro voor bijvoorbeeld een cursus. In totaal zit er 10 miljoen in het potje. Dat is minder dan de vorige keren dat je het kon aanvragen. En toen was het budget steeds al binnen een paar uur op. En straks is het dus helemaal op. Dit is de laatste keer. Als je alle Harry Potter films hebt gezien... dan heb je David Holmes ook gezien, zonder dat je het wist. Hij was de stunt-double van Daniel Radcliffe, die Harry speelt. Maar tijdens de opnames van de ena laatste film brak hij zijn nek. Nu is er een docu over zijn leven. Stuntman zijn was zijn droombaan, zegt hij in dit stukje trailer. You're constantly being tested, just risking it all. I used to fly. Nothing's like it, man. I got the best job in the world. Lead stunt double for Daniel on the Potter films. Ja, het breken van zijn nek veranderde alles. Hij raakte verlamd en kwam in een rolstoel terecht. Maar hij bleef goede vrienden met Radcliffe... en die is dan weer de maker van deze docu. Het weer nog. Vanochtend trekken er nog wat buien over het land. In de middag is het vaker droog en is er af en toe zelfs wat zon. De temperatuur ligt rond 11 of 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De ochtendspits is begonnen met een paar niet al te lange dagelijkse files. Op de A7 den Oever richting Zaanstad tussen Wochnum en de afrit Avenhoorn 3 kilometer file.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 en is er een commandocentrum. Om mee te kunnen doen in een volgend kabinet wil PVV-leider Wilders niet meer zo star vasthouden aan het islamstandpunt. Hij zegt dat er nu grotere problemen in Nederland zijn waar de PVV iets aan wil doen. Olympique Lyon heeft de eerste groepswedstrijd in de Champions League voor vrouwen met 9-0 gewonnen bij Slavia Praag. Danielle van der Donk maakte een doelpunt en gaf twee assists. Het weer, de regen die trekt via het noordoosten weg. Vanmiddag dan is het vaker droog met af en toe wat zon.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 eyes. We'll be right back. no end in sight. Yet still I wait for you to see the light. I'm the one who really loves you. inside so strong. Oh, something inside so strong. The more you refuse to hear my voice.